Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rond de Zuid-Franse stad Toulouse geldt het hoogste terreuralarm, heeft president Sarkozy gisteravond bekendgemaakt. Aanleiding is de aanslag waarbij gisterochtend in een Joodse school drie kinderen en een leraar werden doodgeschoten. Volgens Sarkozy lijkt het motief achter de schietpartij op de Joodse school racisme. Bij twee aanslagen vorige week met hetzelfde wapen kwamen drie militairen om. Twee van hen hadden een islamitische en een, een Caribische achtergrond. Sarkozy heeft zijn campagne voor de presidentsverkiezingen stilgelegd. Alle scholen in Frankrijk houden de komende dag een minuut stilte om de slachtoffers van de aanslag te herdenken. Bijna de hele oppositie wil opheldering over afspraken die de ministers Leers en Opstelt hebben gemaakt met de politie over het arresteren van illegale. Volgens Nieuwsuur willen de ministers dat er dit jaar 4800 illegalen worden opgepakt om die het land uit te kunnen zetten. Dat is 35% meer dan vorig jaar. Tot nu toe werd er alleen gejaagd op criminele illegalen. Minister Leers zei in Nieuwsuur het kabinet dat hij het kabinet wil laten zien dat illegaliteit niet gewenst is in Nederland. PvdA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie verzetten zich tegen dit beleid. Ze zijn bang dat de zwakste illegalen als eerste het slachtoffer worden. In de Amerikaanse staat New York is korte tijd een gorilla ontsnapt in de dierentuin van Buffalo. Tijdens zijn ontsnapping verwonde het 24-jarige mannetje Koga zijn verzorgster. De aap ontsnapte uit zijn kooi die niet op slot bleek te zitten. Hij liep naar een plek waar alleen personeel kan komen, zag daar zijn verzorgster die hij in haar hand beet. Koga werd na drie kwartier door de dierenarts verdoofd. Verzorgers brachten hem terug naar zijn hok. Het weer vannacht op veel plaatsen vorst aan de grond.